Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp... waren veel hoger dan toegestaan. De brandstapel in Scheveningen was 48 meter hoog... terwijl die niet hoger mocht zijn dan 35 meter. Dat was afgesproken in een convenant tussen gemeente en organisatie. De combinatie van harde wind met de grote hitte van het vuur... veroorzaakte vuurkolken met brandende asdeeltjes... die honderden meters verderop terecht kwamen. Door de vonkenregen ontstonden tientallen brandjes. Burgemeester Krikke sprak van een inferno. De Russische geheime dienst heeft in Moskou een Amerikaan opgepakt... op verdenking van spionage. Volgens de Russen is de man op heterdaad betrapt. Details ontbreken. Volgens de familie van de Amerikaan is de man een voormalige militair... die in Moskou was voor een trouwerij. De relatie tussen Rusland en Amerika staat onder druk... sinds de Russische annexatie van de Krim. Het ongeluk op de A2 waarbij een politieauto werd geramd... is veroorzaakt door een dronken vrouw. Twee agenten raakten gewond. De agenten verleenden hulp bij een pechgeval op de snelweg bij Zaltbommel. Uit voorzorg werden twee rijstroken afgesloten. De 53-jarige vrouw negeerde volgens getuigen de rode kruisen... en haalde meerdere auto's in. Vervolgens reed ze in volle vaart tegen de politieauto... waardoor de agenten bekneld raakten. De vrouw bleef ongedeerd, maar ze bleek wel drie keer zoveel gedronken te hebben... als is toegestaan. En in de Franse stad Rennes hebben kermisgangers oud nieuw moeten vieren in een vastgelopen reuzenrad. De 52 meter hoge Bomber Max liep op het hoogste punt vast. Acht mensen kwamen vast te zitten. De brandweer zette eerst een ladderwagen in, maar die kwam 20 meter tekort. Vervolgens haalden een helikopter de passagiers één voor één uit de gondels. Reddingswerkers zijn de hele nacht bezig geweest. De laatste passagier werd pas vanochtend om 6 uur bevrijd. Volgens de eigenaar van de attractie was er een onderdeel afgebroken. En dan het weer. Het is een graad of 9. Vanavond meer wind. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het oosten af en toe zon. Het wordt morgen hooguit 7 graden.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 als je niet voorzichtig bent. Je hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM in de avond. quite After entering some sound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit. quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune that maximum volume level, to chant around like everybody else does. sound quite right. After entering Sam Sound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this to that maximum volume level, to chant around like everybody else.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 quiser.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 je fijne dagen

this very morning, so I doubt the strangest dream in which the world was so much mellow, decorated with whipped cream. Yes, I left, but soon I realized that my dream was very true. a song for peace and freedom in which love Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Don't wish it away. Don't look at it. things can only get better. Yeah.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 move your feet to my beat, beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat, beat, beat. Move your feet to my beat, to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat, to beat, beat, beat. Move your feet, move your feet to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat. Get up, sucker. Move your feet to my beat, to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, beat, beat. my beat, to my kerst is. Hoor je op ZFM. ZFM. 你的有。 ZFM Zandvoort.